Maar dat gaat nu dus veranderen. Ze hebben afgesproken dat ze voor een proefperiode van 90 dagen... die ingaat aankomende woensdag, eh, de importheffingen flink gaan verlagen. Dus de Amerikaanse importheffingen voor Chinese goederen stond op 145 procent. Dat wordt teruggebracht naar 30 procent. En de Chinese importheffingen voor Amerikaanse goederen stond op 125 procent en die gaat naar 10 procent. dat is wel nog altijd 10 procent hoger dan voor de handelsoorlog van vorige maand. Trump wil de Chinezen straffen omdat hij vindt dat dat land te weinig doet om de handel in illegale pijnstillers tegen te gaan. Vijf demonstranten die op 5 mei werden aangehouden in Wageningen gaan aangifte doen. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst bijeenkomst probeerden ze spandoeken uit te rollen. Op beelden is te zien hoe een van hen snel werd weggesleept door een van de gasten, militair Marco Kroon. De advocaat van de actievoerders zegt dat hij dat niet had mogen doen. Hij heeft het over mishandeling en vindt dat Kroon een vreedzame demonstratie met geweld heeft verstoord. Polen sluit het Russische consulaat in Krakau. Aanleiding is een brand vorig jaar in een winkelcentrum in Warschau. Volgens Polen blijkt uit onderzoek dat Rusland achter die brand zit. Het winkelcentrum werd volledig verwoest. En honderden kilometers hardlopen klinkt voor sommige mensen als de hel op aarde. Maar toch zijn er mensen die het doen. Er is een nieuw fenomeen. Ultramarathons. Die worden steeds populairder. Eind mei staat er eentje van 100 kilometer op het programma door het Amsterdamse bos. Wilma doet daar aan mee en is hard aan het trainen. Als ik, als ik 80 kilometer kan hardlopen, dan kan ik vandaag in Rotterdam uitkomen. Kan je je voorstellen dat mensen nu denken, zo lang achter elkaar hardlopen, waarom doe je jezelf dat aan? Ja, maar ik vraag me dan weer af, wat doen zij zichzelf aan om zo lang voor de tv te zitten bijvoorbeeld? Het is iets wat je kan doen zonder dat je enig ander iets nodig hebt dan hardloopschoenen en goede moed. En dat heb ik eigenlijk allebei dus. Ja, soms loopt ze zelfs een ultramarathon van 200 kilometer. Deelnemers van de ultramarathon mogen maximaal 12 uur over 100 kilometer doen. Het weer. Af en toe wat sluierwolken, maar verder vooral blauwe luchten en volop zon. Het wordt max 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is in Noord-Holland bijna voorbij. Er staan nog een paar files die enkele minuten vertraging opleveren.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 Vijf demonstranten die de 5 mei-viering in Wageningen verstoorden... doen aangifte tegen militair Marco Kroon. Dat meldt het ANP. Ze zeggen dat hij de betoging verstoorde en één demonstrant mishandelde. Ruim de helft van de zorgmedewerkers voelt zich na één dienst vaak al helemaal uitgeput. Dat blijkt uit een peiling van de onafhankelijke beroepsorganisatie. Ze melden ook problemen met slapen en rug- en nekklachten. Het weer volop zon en droog. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden. De komende dagen is het ook zonnig en droog, maar wel iets minder warm.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 verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan die plek bij het gat dat het kan slaan. Ik Als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn.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 Yo, everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into it. Yeah. Get stoked, come on, get started, on. get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started. running. Come on, y'all. Let's get cool. Uh-huh. Let's get cool, cool. And while get cool, cool. Uh-huh. Let's get cool, cool. And while get cool, cool. Uh-huh. Let's get cool, cool. And Let's get ill, that's the deal at Creator will bring the bug dot thrill.